welkom bij een nieuwe avond QFF Radio. Het is vandaag eh, dinsdag 20 januari 2015. De klok heeft 15 minuten over 6 geslagen. En jullie gaan straks luisteren naar podcast nummer 62. Maar eerst een beetje, eh, een beetje muziek. En eh, jullie luisteren naar Peter samen met Mick Jagger. En You Gotta Walk and Don't Look Back. No one else's problem. You just have good time. 20 januari. Eh, terwijl iedereen in Nederland in de kou zit. Om vanaf een tropisch eiland in de Caribische Zee uit te zenden. Ja, heerlijk man. Helemaal met eh, deze muziek erbij. dat hoor je wel, kijk, zoals nu, dan stoort ineens eh, die andere lokale zender die hier vanaf dezelfde antenne zit uit te zenden, Island 92, die, die storen soms zomaar door eh, de podcast heen. Nee, dat, dat is natuurlijk, eh, ik zet alleen maar het schuifje hier in de studio open, want we maken gebruik van dezelfde studio. De studio van de enige echte Illuminati. goed, nee, dat is natuurlijk een, een, een, leuk bedoelde grap. Ik zal dit eventjes weer en, en eh, jullie gewoon weer eh, lekker verder laten eh, luisteren naar Peter Tosh en Mick Jagger. En ik zal niet meer ja, aan de knoppen zitten. 100 miles. Just to walk. Don't you still got some more to walk, man. I know, I've got a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep it. Het nadeel is, ik word ook altijd moe hier op het eiland als ik ga lopen. Maar het eiland is zo klein dat als ik rondjes loop, ja, dan kom je zo snel dezelfde dingen tegen. Maar goed, dat is dan één van de weinige nadelen van een tropisch eiland. Goed, ehm, ja, live vanaf eh, Sint Maarten. De QVF podcast series. En, dit keer aflevering 62 alweer. Ehm, maar nu eerst eh, nog een beetje muziek. Eh, je luistert naar QVF Radio. En we gaan luisteren naar ehm, The Mighty Diamonds. Met het nummer The Right Time. er meer. Want eh, na het nummer Right Time van The Mighty Diamonds gaan we luisteren naar het nummer Money in My Pocket van niemand minder dan Dennis Brown. Dus eh, veel plezier en eh, tot zometeen. Island Radio. Pocket, but I just can't get no love. Oh no, money in my pocket, but I just can't. dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, hier op QFF Radio. Vanuit eh, een, een zonovergoten uh, eh, Caribisch gebied. <clears throat> Er ging even wat mis. Ik drukte weer op verkeerde knopjes en zo. Maar goed, eh, ja, ik was ook vanmiddag even op het strand. En toen nam ik het volgende gesprekje even op. Luister. Give us your pitch, give us your pitch. Tussen twee toeristen en één... Music Man is here with the best music on the island, man. Ja, man. You check the best man, you check the best music. You buy the best music, you get the best music. Yeah! Maar onze music is for free. Dus ja, goed, uh, dan kun je nog zo hard eh, de Rastaman uithangen en proberen je muziek te verkopen op het strand. Maar de beste muziek, die hoor je bij QVF Radio. Goed, welkom terug bij QVF Radio. We zijn nog niet helemaal begonnen met eh, de 62 e QFF podcast. Maar dat gaan we zo meteen wel doen. maar ja, eerst eh, nog een lekker stukje muziek om gewoon even goed in eh, de stemming te komen. Zodat we helemaal klaar zijn voor die 62e eh, aflevering van de Q5 podcast series. Goed, ehm, we gaan luisteren naar Misty Morning van Bob Marley en The Wailers. kijk, ik zal, u, wordt hoort af en toe mijn sonar hier gaan. Ik hou namelijk die eh, duikboten van de, de AIVD in de gaten. Want ja, die zijn naastig op zoek naar mij. Oh yeah, ik moet af en toe even hoesten. Dan moet ik wel de microfoon dicht doen. <laughs> fantastische album Kaya. Eh, ja goed, welkom terug bij Pure eh, van Radio. Ja, je hoort ondertussen eh, Bob Marley nog even wegvloeien. En we gaan zo meteen luisteren naar Peter Tosh met Legalize It. En waarom Legalize It? Nou, dat geldt niet alleen voor het groene goud. Maar ehm, dat geldt in veel meerdere mate eigenlijk voor veel meer dingen. En waarvan ik denk van die zijn illegaal, maar die zouden eigenlijk legaal moeten. nou ja, daar een kleine ode aan. En, uh, ja, ik vind uh, Peter Tosh daar wel de man voor. Ja, man. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. I advertise it. Singers smoking and players of too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Trouwens, Frillon, jij nog, ik bedoel Toby, nog hartstikke bedankt voor het onmaskeren van mijn eh, identiteit. Ik ben I. Daar wil ik je oprecht voor bedanken, want eh, ja, dat was iets, dat hadden ze bij de AIVD nog niet door. En nou ja, never mind. You just gave them a fucking present, man good for the food. Good for asthma. Asthma. Oh yeah. TBC, tering, aids. Eh, welke ziekte niet? Het schijnt echt tegen heel veel dingen te helpen. Je weerstand gaat ervan omhoog. En nog zoveel meer. Het groene goud. I will advertise it. Birds <coughs> Sterretjes. Vogeltjes. <coughs> <coughs> Nee, <coughs> dat moet je <coughs> zeker niet doen. Ja, legaliseren die hop eh, opstelt, hè? Jetzt, <coughs> sofort. Mag een bitte. Eh, nee, goed. Het volgende liedje um, van Hope Lewis, Express Yourself. Ja, dat deed ik net ook even, eh, zeg maar. Dan ga je opeens ook helemaal anders praten en zo, weet je, na uh, eh, verloop van tijd. Heel langzaam en... Uh, Waar ging het ook alweer over? Wat is dit? oh ja, radio. QFF radio wel te verstaan. Hopton Lewis met Express Yourself. En eh, van Hopton Lewis gaan we nog naar één volgend nummer voor ik de intro tune ga starten van de 62e QFF podcast. Jullie gaan luisteren naar uh, Bonnie Whaler met Fighting Against Conviction. Uh, conviction. Ik kom ook al moeilijker uit mijn woorden, man.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 Fighting against conviction. sorry voor die 234 luisteraars die mij net eh, bijna hoorden stikken. Scherp opgemerkt in de schreeuwdoos. Maar het gaat weer. Ik was even vergeten dat ze op uh, Sint Maarten alles puur roken, zonder tabak. With a pregnant woman, yes.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 En eh, we gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. En daarvoor zal ik onze vaste, prachtige, nieuwe achtergrondmuziekje even opzetten. En ik zal het volume ervan een beetje lager zetten. Zodat mijn stem en het volume niet helemaal op één niveau zitten. Goed, vandaag in podcast nummer 62 aandacht voor het eh, topic over de drietand, of ook wel de trident. Ehm, dan heb ik even kort aandacht voor het topic over muziek. Er is een muziektopic eh, topic op eh, QFF. Nou, daar wat aandacht voor. Ehm, niet iets heel erg bijzonders of zo, maar ik wil daar even wat over vertellen. Ehm, dan aandacht voor het topic vreemde dingen, die piramides. Nou, dan hebben we ook aandacht voor het topic broeders en muziek in de loge. En dan hebben wij daarna aandacht voor het topic over de Martini-toren. daarna hebben we aandacht voor eh, het topic kinderneuknetwerk opgerold. U weet wel dat kinderneuknetwerk waarin eh, Joris Demming ook zo vaak genoemd wordt. Dan heb ik even kort aandacht voor een eh, topic dat heet Black Eyed Kids, a.k.a. B.E.K. E sorry. Eh, Black Eyed Kids. Ja, een apart fenomeen en eh, daar gaan we het straks ook even over hebben. Ehm, dan een beetje aandacht voor het topic. Best wel zonde, maar waarom stierf Jezus? Ehm, daarna heb ik eh, ja, een beetje aandacht voor een oud topic. Dat wilde ik eigenlijk onder een laagje stof vandaan halen. Een beetje afblazen. dat had ik net beter kunnen doen tijdens mijn hoestbui. Of was dat nou een orkaan die over het eiland kwam? nou ja, op zich, eh, het topic waar ik op doel is het eh, topic over permutters, eh, ja, permutter nuls klaagmuur. daarna aandacht voor het topic over de genootschap van de zwarte draak. En daarna gaan we het even hebben over Geoengineering engineering en chemtrails. Daarna heb ik kort aandacht voor het topic over JFK, oftewel John Fitzgerald Kennedy. En daarna gaan we het hebben over de ja, natural law. Het is een topic over een ja, een filmpje eigenlijk. En het filmpje is al eens eerder geplaatst op uh, Ik, eh, ik snapte eigenlijk ook niet waarom er nog een keer een topic over gemaakt moest worden. Maar goed, ehm, misschien omdat men het wat verder wil uitdiepen. Oh, ik hoor op de achtergrond allerlei dingen. Stop, die moeten helemaal niet doorspellen. Goed, ja, eh, daarna eh, aandacht voor het topic Natural Law. Oh nee, dat had ik net gezegd. Mm. Eh, Wodan, Wodan, facepalm. Goed, ehm, Westboro Baptist Church. Dat zijn die homohatende superchristelijke christenwolven uit Amerika daar ook wat aandacht voor. dan even kort aandacht voor een topic geschreven door Combi over een televisieserie, De Fractie. Ook aandacht voor het topic over Joris Demmink. Eh, daarna even kort aandacht voor het topic de bizarre monumenten van Tito. Tito, u weet wel, die voormalige leider die met ijzeren hand Joegoslavië eh, regeerde. En ja, hij wist al die verschillende eh, mensen van een verschillende etnische achtergrond wel zeg maar bijeen te houden. En eh, ja, ze onder de duim te houden. Goed, eh, voordat nu hier allerlei volgende muziekjes. Oh, nou ja, laten we die ook nog wel even doorlopen. Ja, <laughs> eh, daarna aandacht voor het topic over Randall's albumcovers. En ja, sorry mensen dat het allemaal een beetje misgaat met muziek. Dat komt dus omdat ik nu ja, op een uh, ander eiland zit. En eh, nou ja, goed, daar gaan we dus dingen mis. Goed, eh, en als laatste gaan we het hebben over Blauwe Maandag of Blue Monday. Goed, ehm, dat zijn de dingen waar we het eh, over gaan hebben. het lijkt mij verstandig dat ik nu eerst gewoon even lekker nog een muziekje ga draaien. Om nog een beetje beter in de stemming te komen. En dat gaan we doen met eh, ja, even iets heel anders dan reggae. Straks gaan we wel weer eh, wat eh, reggae draaien. Maar dit was een liedje, maar nou dat kwam ik vanmorgen tegen. Ik hoorde het weer na lange tijd niet gehoord hebben. Toen dacht ik, ja, dat is een lekkere voor die 62e podcast.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 QFF Radio 66.6 FM of via een van de vele streams. Eh, ik zie dat er inmiddels al 256 mensen luisteren. Eh, dat klimt aardig omhoog. En eh, nou ja, we komen ook langzaam op gang. En we gaan beginnen met het eerste onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. de drietand, of ook wel de trident genoemd. En dat is een topic eh, dat ik alweer enige tijd geleden opende. Ehm, dat was toen enigszins actueel, omdat er eh, in de wereld, eh, met name toen in de Oekraïne, nogal wat speelde. En ehm, er was ook het verhaal van het pas neergestorte vliegtuig. Ehm, van Malaysia Airlines. En nou ja, dat, dat alles bij elkaar, dat zorgde ja, toen min of meer voor eh, dat er een, eh, een topic ontstond over de drietand, of ook wel de trident genoemd. Het is een eh, veel voorkomend ja, symbool. ik zal even een mooi achtergrondmuziekje erbij opzetten, wat een beetje past bij de sfeer omtrent deze drie dus. de Oekraïense vlag bevat onder andere een drietand, maar ook het logo van Maserati, het logo van Malaysia Airlines. En als je kijkt naar eh, het WTC Trident Memorial eh, gedenkteken in New York, dan zie je ook daar eh, een drietand. Nou, daar heb ik wat afbeeldingen van geplaatst. daar reageerde het dolle eland toen op, onder andere, als een van de eerste. De drietand is natuurlijk ook gewoon Neptunus. we kennen allemaal de god Neptunus. Um, en die had een, eh, een, een, trident, oftewel een drietand eh, in zijn eh, hand. Ehm, nou ja, er zijn ook raketten, die heten ook Trident. Nou ja, de symboliek omtrent deze drietand, daar is destijds een topic over ontstaan. Het USB-logo, om maar wat te noemen. kijk, al, kijk allemaal maar eens. je hebt thuis bijvoorbeeld een stekkertje van je USB. Dan staat er op het stekkertje zo'n logo van USB. En dat is een, een pijltje met aan weerszijden een, een, haakje. Aan de ene kant zit een, een, bolletje, aan de andere kant een vierkantje. Dat is eigenlijk ook een, een trident. Nou, ehm, ik zal even door het topic heen eh, scrollen. Ehm, iemand schrijft hier, eh, dat is ehm, het dolle eland. Die schrijft, de zee en de oceaan plus Neptunus maakt samen weer Aquarius. En dat is weer het tijdperk dat we zojuist zijn ingegaan voor ruim elf dagen geleden. Dat was toen, zeg maar, toen hij dat schreef. Toevallig ook dat dat vliegtuig mogelijk boven zee wordt vermist slash gekaapt. Ik heb het dus niet over het toestel dat is neergestort en vermoedelijk is neergehaald door een eh, raket. Ik heb het over dat andere toestel. Dat, dat toestel, dat is ja, inmiddels een mysterieus verhaal ook geworden. Want er is nog niks, geen enkel spoor van het vliegtuig weer gevonden. En eh, nou ja, daar doelde uh, Dolle Eland op in zijn verhaal. En hij schrijft daarna ook, is het dan weer toevallig dat Aquarius in het zodiac van het paard staat? Want voor de Chinezen is het immers het jaar van het paard. En zaten veel Chinezen in dat vliegtuig. Het vliegtuig wat vermist raakte. Hij eh, plaatst ook een aantal afbeeldingen van de sterrenbeelden. Hij schrijft daar nog onder, wellicht moet men even een kijkje nemen bij het vuurtorentje van de Neptunus-eilanden in de Indische Oceaan. En daaronder plaatst hij, Hey, O oh, Caster, was a courser worthy thee. Coal black his color, but like yet in shown, his legs and flowing tail were white alone. Het is van een Dryden, of het komt uit Dryden, Ovid's Metaphors. Eh, eh, sorry, Metamorphose. Ja, Metamorphose. Deel 12. Um, ehm, er staat ook een linkje onder naar eh, de Constellation of Words.com. nou ja, dit is een linkje dat plaatst hij. Combi plaatste ook nog weer informatie. Ehm, onder andere een Alfa Romeo logo. Met daarin ook weer de drietand die uit de mond van de slang komt de stickman, eh, dat is een snelle link die ook gelegd wordt als je zeg maar gaat kijken. Nou, eh, dan heb je nog een Hindoestaanse god, Trishula. Die draagt ook een eh, drietand. En nou ja, zo zijn er heel veel afbeeldingen in het topic geplaatst door, ook door Blade. En door eigenlijk heel veel mensen die ehm, een bijdrage leveren aan nou ja, een, een, een soort kleine database die ehm, nou ja, gaat over de drietand of ook wel de Trident. Voor eh, de mensen die eh, geïnteresseerd zijn geraakt. Ik zou echt willen adviseren, eh, ga gewoon even rustig dat topic doorbladeren. Dan zul je zien dat onder andere ook nou ja, de United States Navy, dus de marine van het Amerikaanse leger, ook weer de trident in haar logo verwerkt heeft. En zo zijn er nog heel wat andere aparte afbeeldingen waar de trident eigenlijk, of ja, de, de trident of de drietand, hoe je het ook maar eh, wil zeggen, die komt daarin terug. Eh, dus het is een terugkerende symboliek. En daarom wat aandacht voor deze materie. En, en ja, voor die mensen die meer willen weten, je kan straks ook gewoon, eh, als je deze podcast terug wil luisteren, even naar QFF Radio gemist gaan. En dan klik je op de onderwerpen onder podcast 62. Dat is deze podcast. En dan, dan, krijg je alles te zien. En anders kun je even zoeken met het zoekvenster op QFF. Dan tik je in hashtag podcast 62 zonder spaties aan elkaar geschreven. En dan druk je op enter en dan gaat hij zoeken. En dan krijg je een eh, aantal resultaten van eh, alle onderwerpen. En daar staat dus ook het onderwerp de drietand of de trident bij. Goed, eh, van dat onderwerp stel ik voor dat we naar het volgende onderwerp gaan. En daarvoor ga ik even naar de prachtige bumper van Mac. dat volgende onderwerp, dat is het eh, muziek topic. Nou, dat heb ik even voorzien van een, eh, een hashtag en een eh, podcast 62. Zodat we, dat kunnen jullie trouwens ook doen, hè, luisteraars. Als jullie voor de volgende podcast, podcast nummer 63, artikelen willen voorzien van een, een hashtag of een, een kenmerkje. Zodat je dus voor elkaar krijgt dat je onderwerp besproken wordt of je post besproken wordt in de volgende podcast en dat is podcast 63, dan plaats je in je post eh, simpel eh, hashtag podcast 63 aan elkaar zonder spaties. En, en, dan zullen we de volgende keer tijdens podcast 63 eh, dat onderwerp meenemen. Goed, ehm, even naar uh, dat muziektopic zeg maar. Dat muziektopic dat is inmiddels al een behoorlijk tijdje oud. Als ik eens even terug ga naar pagina 1, dat ga ik nu even doen. Voordat ik even tot mijn punt kom. Ja, dat is um, geschreven op zondag 22 augustus 2010. En ik opende dat toen met eh, de volgende tekst. Waar gediscussieerd wordt, mag slash moet ook naar muziek geluisterd worden natuurlijk. Aangezien Bavo een te vuige plaatcollectie heeft die hij vanwege het te hoge grote cult en vaagheid niet eens durft te delen. Hier dus een plek om al je muziek te dumpen. En dus zo met elkaar ook op muzikaal vlak eens van gedachten te wisselen. Dus ik trap me af met een van mijn favorieten, echt een gouden ouwe van Funkadelic, namelijk Maggot Brain. Nou, zo trapte ik ooit af. En het topic is in de loop der jaren volgelopen, want dat topic is straks eh, vijf jaar oud. En het grappige is, ik denk dat als we een beetje door blijven posten, dat we nog voordat we vijf jaar oud zijn, precies, dus voor we onze officiële lustrum gaan vieren, het eerste lustrum, dan denk ik dat eh, dit topic de 500 pagina's aan gaat tippen. En waarom ik dit aanhaalde is omdat ik eigenlijk iedereen wil bedanken die daar ooit wat in gepost heeft. Eh, en dat niet alleen. Ik wil eigenlijk ook eh, gewoon eens even een balletje opgooien om te kijken of we dit topic mogelijk niet, als we de 500 aan gaan tikken, kunnen gaan archiveren en een nieuw topic kunnen openen. Dus muziek part 2. Om het een beetje, ja, makkelijk en overzichtelijker te houden of zo. Weet ik veel. En het loopt op een gegeven moment vol. Dan sluit je een periode af van vijf jaar. En dan zou je mogelijk een nieuwe periode kunnen starten. Dus weer een nieuwe periode muziek. En dan zo kun je dus misschien wel per vijf jaar of per... Nou ja, het is maar een idee. En daarom het balletje dat ik even opgooide. Nou ja, en daarna eh, na mijn hashtag plaatste eh, Blackbox een eh, post. En toen dacht ik, nou, dan moeten we dat liedje maar gaan draaien naar mijn eh, preek over het muziektopic. En <laughs> dan gaan we daarna naar het eh, volgende onderwerp. En dat is een liedje van eh, Atmosphere. Ja, is een beetje apart geschreven. Het zou gewoon atmosphere moeten zijn. En dat nummer heet Dancing in Outer Space. Nou ja, ik, ik hoop dat we daarvan gaan genieten. Ik denk het wel. En tot zometeen. special black box sound effect in die plaat. Hoorde je dat? Plop! Come on, clap your hands, people. tussen nog maar zulke plaat als deze. Het halve eiland staat nu hier achter de hut mee te swingen. Naast de palmboom, ik zweer het je. natuurlijk ook gewoon als bumper gaan gebruiken. Atmosphere met Dancing in Outer Space. Via Blackbox in ons fantastische muziektopic. Waarvoor dank en heel veel hulde. Wat een lekker plaatje dit zeg. Damn. Welkom terug bij eh, aflevering 62 van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafelmet en het is vandaag dinsdag 20 januari 2015. 13 minuten over 7. En eh, we gaan door met het volgende onderwerp. En dat betekent dat de onvermijdelijke bumper van Mac eraan zit te komen. Ja, en dat volgende onderwerp, dat is ook weer zo'n onderwerp waar we eigenlijk gewoon een soort achtergrondmuziekje bij hoort of zo. Dat, bij sommige dingen hoort dat gewoon. En dit gaat over piramides. Vreemde dingen, die piramides. Ik, ik, eh, postte een, eh, een verhaal, een, of nou niet een verhaal, een, een tweetal filmpjes. Die post ik eigenlijk al rond het einde van het jaar. En een van die filmpjes eh, heb ik geloof ik wel besproken en die andere niet. En dat ene filmpje heb ik eigenlijk besproken in een heel ander topic. In een podcast ehm, zo rond eind december. Maar dat andere filmpje is eigenlijk veel interessanter. En dat filmpje dat gaat over het feit dat een van de Egyptische piramides mogelijk 12.000 jaar geleden geëxplodeerd zou zijn. Nou, dat klinkt natuurlijk heel, ja, misschien een beetje bombastisch en fabelachtig. Zo'n zo'n zo'n ja, zo'n ja, verhaal. Maar dit verhaal is echt ehm, interessant. In de zin van, eh, ik, ik heb dat filmpje bekeken, ben ook verder wat gaan zoeken. En ehm, ik kan niet anders zeggen, omdat een aantal eh, kernpunten uit het verhaal van, eh, nou ja, dat dus die piramide mogelijk wel geëxplodeerd zou kunnen zijn, 12.000 jaar geleden, best wel... Nou, niet als een tang op een varken slaan, maar gewoon ja, echt goed hout snijden. En nou ja, andere punten vind ik ook weer een beetje, ik denk, daar heb ik wel weer mijn twijfels over. Maar eh, in algehele lijnen, eh, ja. Ik zou zeggen, eh, luister even mee naar een stukje. En dan ga ik het prachtige achtergrondmuziekje even stopzetten. En dan gaan we nu die video erbij pakken. Are the remnants luister goed. Of an exploded pyramid. Exploded by what? Ancient cataclysm. at the end of the last ice age. And this is an excellent example, as chronicled by Chris Dunn in his book Ancient Technologies, of a machined surface. Yusuf, are we on? These are not markings of any kind of hammers and chisels. No you way. no eaten. way. Look at these lines. Look at these striations. exactly. Look at these striations. And also the higher parts and the lower parts shows that it was not exactly. all cut at once. Exactly. It was yeah. like especially here. This here and here. Exactly. Yeah, here and there. Exactly. You can see where the blade came back. But the, the fact that it's arched. Yes. Makes us wonder what kind of illustrations. Yeah, it's a beautiful, beautiful pattern. You see the striations running this way, and you see the definitive pattern. Going this way. Oh, so it's an arc. It arcs like that, curved, and the cutter most likely moves in this direction. Hopefully, this is not the only example here, but this is an incredible example. And here, especially, you see where the tool was cutting higher than here, which is also repeated here. There's a step down from this surface or this level to that level, and then down to that level. And it is a beautiful arc. Die moet ik er even bij vertellen. Dat ze op locatie zijn. En ze zien dus een steen. En eh, aan die steen, eh, daar zitten een aantal duidelijke kenmerken aan. Mm, ja, die omschrijven ze ook. Rawash, this pyramid, to some extent, was cased or covered in rose granite. The rose granite, like at Giza, came from the Aswan quarry, which is about 500 miles away. Underneath the granite, and what we can see now are limestone blocks. There's a lot of limestone in this area, so that could have been quarried. Sorry about the fly. Quarried locally. But what's intriguing, most intriguing about this site is that we can actually go inside because it's as if the top of this pyramidal structure was blown off by a massive cataclysm. Uh, it wasn't quarried initially, it's being quarried now and has been for probably thousands of years. But it is possible that this was part of the energy grid power plant system of the Boo Wizard um, area. And Boo Wizard means the land of Osiris, which predates the pharaohs and dynasties of Egypt possible that the top due to destabilization of the entire energetic system uh, thousands of years ago, possibly at the time of the end of the last catastrophic um, termination of the ice age, that the top was literally blown off. And so we get to go into the core and have a look. So you're looking at the limestone interior of the Abu Ruwash Pyramid. And this is the core. And we can descend into the core in this unique structure, unlike the other pyramids, and have a look at the base of it. So, about two thirds of the way down the ramp Je, je, kunt echt goed zien, eh, ik zet de video nu ook eh, stop. En de mensen die de video even helemaal willen bekijken, raad ik aan om even naar het topic te gaan. Eh, vreemde dingen, die piramides. als je het hele filmpje afkijkt, dan wordt het nog wel wat duidelijker. het is in ieder geval, ja, volgens deze mensen ook er moet een ramp geweest zijn, een grote ramp of enorme rampspoed, waardoor de ding, die piramide, dusdanig vernietigd is. Um, die sporen die zijn ook wel, niet alleen in dit filmpje, ook nog wel in een aantal andere filmpjes, maar ook foto's en ander materiaal wat er beschikbaar is. Worden wel, ja, die zijn wel, eh, net als, ik bedoel, eh, een voorbeeld van een, van een grote ramp waarbij eh, hè, geologisch te bepalen is dat er een grote ramp is geweest, dus Pompeii. Nou, hier is dan geen vulkaanuitbarsting geweest, maar iets anders gebeurd. dat zou van alles kunnen zijn. Maar in, in ieder geval, die schade, die tonen ze wel heel erg goed aan. En eh, voor de mensen die dat dus willen kijken, ga even kijken naar het eh, topic vreemde dingen die piramides. En dan gaan wij naar het eh, volgende onderwerp en daarvoor pak ik toch de bumper van Mac er weer even bij. Broeders en Muziek in de Loge. Daar moet eigenlijk wel even een, een eh, ja, hoe zeg je dat? Een achtergrond, eh, muziekje bij. En die zal ik ook even eh, aanzetten. die had ik al wel klaargezet, dus dat scheelt. Ik moet hem alleen even erbij pakken. Ah, daar is hij. Kijk, die past wel Bij datgene wat ik wil gaan bespreken. Ja, u hoort namelijk die Zauberflöte van Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. En dat is iemand die eigenlijk min of meer wel een eh, ja, belangrijke rol speelt in het verhaal. Omtrent of... Ja, ja, omtrent dit topic, laat ik het zo zeggen. Met betrekking tot had ik ook nog kunnen zeggen. Ehm, ik schreef dit topic op 1 januari, eh, met nieuwjaar, in 2011. En eh, ik zal even voorlezen wat ik toen schreef. Om 2011 en daarmee de chaos eens goed af te trappen, ben ik gelijk vanochtend maar even in de spreekwoordelijke en digitale pen gedoken om u mee te nemen in de wereld van de broeders, hun muziek en de loge. De afgelopen weken kwamen de namen van Mozart en Daft Punk weer eens voorbij, elders in een ander topic. En wel deze nieuwjaarsdag leek bij mij eh, leek mij bij uitstek de meest geschikte dag om eens goed in deze materie te duiken. Dat er veel muzikanten en artiesten zijn die zo nu en dan wel eens witte handschoenen dragen en toneelstukjes opvoeren om zo achter de antwoorden te komen op vragen die over de lastigere lastigere en gecompliceerdere zaken in het leven gaan, is voor velen hier op QFF vast niets nieuws. Maar hoe ver en hoe diep gaan de banden tussen de muziek van alle dag en de vrijmetselaars? Een snelle Google-zoekactie levert al snel een aantal links op naar websites over Mozart en de vrijmetselarij. Sterker nog, voor diegenen die zich wel eens in de vrijmetselarij verdiept hebben, zal het dan ook geen nieuws zijn dat er een aantal aanwijzingen bestaan die wijzen op het feit dat Mozart zelfs vermoord zou zijn door zijn broeders uit de loge, omdat hij in een van zijn meesterwerken een aantal geheimen van de vrijmetselaars zou hebben onthuld. Mozart was dus een broeder die zeer actief was binnen de gelederen van de loge. Het was 14 december 1784 toen Mozart toetrad tot de Beneficience loge in Wenen. Al in januari van het jaar volgde, eh, dat volgde trad Mozart toe tot de volgende graad. En niet veel later daarna werd Mozart de grootmeester van de loge. Dat Mozart als muzikant toetrad tot een loge was niet vreemd. Ook Leopold, de vader van Mozart, was lid van een loge. Daarnaast zou je kunnen stellen dat Mozart andersom nog steeds een afdruk in spreekwoordelijke ziel van de vrijmetselarij heeft achtergelaten. Als we bijvoorbeeld alleen al eens kijken naar de naam van loge nummer 237 in ons eigen thema een en radiodorp Hollywood. Goed, terug naar de muziek en van nu en van de vrijmetselarij. Want ook vandaag de dag, of misschien juist vandaag de dag, is de invloed van muziek nog vele malen groter dan dik 200 jaar geleden. Dit zou dus heel wel mogelijk ook betekenen dat de invloed achter de muziek door de vrijmetselarij wellicht eens groter zou kunnen zijn dan menigeen denkt. Er zijn natuurlijk talloze filmpjes, zoals diegene die je hieronder kunt zien, die aanwijzingen bevatten over een groot complot achter muziek die we horen. Er zijn echter amper keiharde bewijzen te vinden die rigoureus zouden kunnen afrekenen met de flarden van nevel die deze vermoedens omhullen. Het doel van dit artikel, of van dit topic, is maar net hoe je het liever noemt, is om dus de banden aan te tonen tussen vrijmetselaars en muziek, als die er al zijn. Zo zijn er een aantal loges die zich puur en alleen maar richten op muziek. Er is echter weinig tot niets te vinden over deze loges dat de band aantoont en daarmee dus bewijs zou moeten kunnen leveren voor het bestaan van deze loges. En toch kan ik melden dat er in Londen minstens één loge is die zich puur op muzikanten en artiesten zou richten. Omdat ik daar zelf ooit ben geweest, weet ik dat zo weet ik ook voor 100% zeker dat er in Californië Hollywood een zeer belangrijke loge is waar bijna alleen maar broeders lid zijn die een belangrijke rol en taak vervullen in de muziek, media en filmindustrie. Daarnaast is mij door meerdere mensen onafhankelijk van elkaar verteld en bevestigd dat er een geheime loge is of zou zijn geweest die alle muzikanten binnen de vrijmetselarij met elkaar zou verbinden als een soort overkoepelend orgaan. En juist dat vind ik dusdanig interessant. Dus dacht ik bij mezelf, dit moeten we op QFF toch met z'n allen eens beter in kaart kunnen gaan brengen. Verder zijn er natuurlijk genoeg echte bewijzen dat veel succesvolle sterrenmuzikanten en artiesten lid zijn of waren van een loge. En ook over bepaalde muzikanten en het al dan wel of niet lid zijn van een loge, hoef je niet te twijfelen na het zien van deze website. En er staat een linkje bij. Mijn verzoek aan een iedereen van de geïnteresseerde meelezende QFF'ers die nu dit topic lezen is om de komende tijd mee te helpen deze puzzel verder uit te leggen. En daarmee dus een aantal eindjes touw aan elkaar te knopen die, om zo meer inzicht te krijgen in dat wat we als feit en dat wat eh, als fictie kunnen beschouwen. Als we kijken naar de banden tussen vrijmetselaars en muziek. Nou, dat schreef ik toen. Ik, ik heb daar eh, daarna, ja, ehm, dat topic zien groeien en eh, daar zal wat informatie bij komen, maar keiharde bewijzen zijn er simpelweg niet te vinden. Ehm, ik, ik, heb er al heel veel, te veel ooit verklapt in verschillende uh, podcasts, topics. En het, het gevaar van, eh, als je dus ook te diep graaft, is dat je dan weer te veel linkjes ook weer tegenkomt. En, en dat is ook wat ik zeg. Dat, het geheimzinnige en mysterieuze om die vrijmetselarij heen die is dus eigenlijk helemaal niet zo mysterieus en geheimzinnig als dat de meeste mensen denken. Dat roep ik al heel lang en eh, op de een of andere manier blijven er altijd mensen hardnekkig geloven dat het niet zo is. Maar dan zeg ik altijd, kom dan met tegenbewijzen. En die worden eigenlijk simpelweg ja, feitelijk nimmer of nooit, eh, of nooit of nimmer geleverd. Om dat er gewoon heel veel verhalen zijn verzonnen omtrent eh, de vrijmetselarij. Maar goed, daar hebben we het laatst ook over gehad in een eh, vorige podcast. Daar gaan we het eh, nog wel een keertje over hebben, helemaal. Ik wil wel eens een keer helemaal een, een podcast uh, wijden aan een loge. Sterker nog, ik wil er wel eens een keertje eentje maken vanuit een loge. En een paar ja, broeders interviewen. Dat moet wel te doen zijn, denk ik. Goed, goed ik zeg wel veel te veel. We gaan door naar het volgende onderwerp. En eh, dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. En eh, die zal ik er eens even bijpakken. dat is een onderwerp waar ik maar even kort aandacht aan ga besteden. Dat is het uh, topic over de Martini-toren eh, de Martini Toren die was namelijk de afgelopen week verlicht als een gigantisch potlood. De Martini Toren in Groningen die was namelijk veranderd eh, in dat enorme potlood eh, door middel van een laser. En met dat laserproject wilde de gemeente een statement maken voor de vrijheid van meningsuiting. het was natuurlijk Noorderslag afgelopen weekend in Groningen en daarom hebben ze de Martini-toren zo aangelicht. voor de mensen die meer willen weten over die Martini-toren... daar wil ik het best nog wel eens een keer in een andere podcast... wat uitgebreider over hebben. Ehm, ik zou zeggen, eh, dat topic bevat best wel wat leuke filmpjes en informatie. Ook een aantal filmpjes van Beno Hofman, een stadshistoricus. Die vertelt ook meer over de Martini-toren. Uh, nou ja, wil je daar meer over weten, ga dat zelf bekijken. Eh, dat is het enige wat ik kan zeggen. En dan gaan wij naar een muziekje om daarna door te gaan zometeen met het volgende onderwerp. En ik zit even te denken, wat is nou wel een leuk muziekje? Ja, ik denk deze, 1979 van The Smashing Pumpkins. Thank you. 1979 van de Smashing Pumpkins. Man, man, ik weet nog dat ik dit album kocht. Melancholy en die Infinite Sadness. Damn, die voorkant alleen al. Die vrouw in die ster. En, ah, damn. Gewoon een fantastisch album. En, eh, nou ja, daarom dit, dit je ook. 1979. Eh, eh, goed, we gaan door met het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. En daarna gaan we praten over het volgende onderwerp. volgende onderwerp. Dat is het eh, topic kinderneuknetwerk opgerold. En eh, nou ja, dat was zo'n ongelooflijk onopmerkelijk opmerkelijk filmpje. Ja, echt, sorry hoor. Maar eh, Joe Biden, die ging wel op zo'n ongelooflijk rare manier met een paar meisjes om. En ik, ik, ja, ik vond het filmpje gewoon, ja, sorry ik het zeg, het paste echt prima in het kinderneuknetwerk opgerold topic. Het is niet zo dat Joe Biden inmiddels <laughs> is opgepakt omdat hij lid is van een kinderneuknetwerk. Maar potverdorie, het eh, zal je dochter zijn. En die kerel die zal zo even... Eh, ik, ik, ik weet niet of, ja, of er echt geluid bij zit dat hij ook tegen die meisjes zegt. Laten we maar even luisteren. Ik heb het filmpje waarin het te zien is. Hi Emily, how are you? Hope you have a big fence around the house. Hij praat wel, luister. You get in the outside and you come over here, baby. You can watch Watch dad take the oath, okay? What the, what the, fuck man, kerel, wat doe je? Come on, you jump in Nou, dit is echt... Ik, ik zie het filmpje nu voor de vierde keer. Ik ga het steeds gekker vinden, dit. Hop, hij pakte ook bij de arm. Ja, dat, dat vindt hij maar wat leuk. Come on. There Raise your right hand. You come in Get right in the middle. Ja, ja, die, die pakt hij wel even. Dit is echt raar. Nou, dit gaat even nog een minuut of zo door. Ja, ik ga het u niet eens aan doen. U moet het zelf maar even kijken. Dat is echt... Een... Nou, wordt gewoon grandioos in beeld gebracht. Eh, hoe verrot die man... Eh, vrouwen en kinderen echt... Nou, ik vind het echt opmerkelijk. Ik... Eh, Oh, eh, ja, sprakeloos. Goed, daarom even wat aandacht verder eh, om iedereen te verzoeken. Mocht je wat lezen over eh, mensen die met kinderen rotzooien, plaats dan in dit topic. hoe meer over dat soort mensen in beeld gebracht wordt, hoe beter. natuurlijk is het zo dat die mensen ziek zijn, zeg maar dan. Ja, dat is natuurlijk is er wat mis met je als je dat doet, maar ik vind wel, en dan moeten we niet doorslaan à la Kat. Want ik vind wel dat Kat echt uh, vergezonken is. Daar gaan we het ook nog wel een keer weer over hebben in een, eh, toekomstige podcast. misschien kan ik Kat een keer uitnodigen. Nee, dat wou hij toen ook al niet. Hij wou toen ook niet te gast zijn eh, in, in de podcast. Dus het zal nu ook wel niet zo zijn. Goed, in ieder geval, ehm, dat was het. beetje aandacht voor het topic over het kinderneuknetwerk. Dat is opgerold. beetje ehm, meer, plaats het in dat topic. En dan gaan wij naar het volgende topic. Dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Dat eh, volgende onderwerp, dat is Black Eyed Kids. Ja, a.k.a. B.E.K. En dat zijn kinderen met helemaal gitzwarte ogen. Ik zal even een mooi eh, gepast achtergrondmuziekje aanzetten wat hier misschien wel een beetje bij past. Who knows? Dit past wel een beetje. Ik zal hem wel een beetje te zetten. En dan ga ik eens even voorlezen wat Roy, ons alle Roy, toen schreef. We zijn het zielige kindjes uit The Grudge. Een ongehoord meisje dat de dood vond in een put zijn het opgefokte jochies met contactlenzen, aliens verkleed als aardlingetjes of toch demonen? De BEK, Black Eyed Kids. Ze teisteren in Amerika de toevallige voorbijganger. Ik had er tot vandaag nog nooit van gehoord, maar volgens ooggetuigen en ervaringsdeskundigen bestaan ze wel degelijk. Kinderen met gitzwarte oogballen, geen iris, geen oogwit. Deze vreemde kinderen duiken meestal in tweetallen op bij iemands voordeur of naast stilstaande auto's. Mensen die beweren bezoek te hebben gehad van BIK's e vertellen allemaal hetzelfde verhaal. De kinderen staan vanuit het niets bij je op de stoep of naast je auto. Ze willen met je mee naar huis. Ze willen met je mee naar binnen. Als je weigert raken ze geïrriteerd en blijven ze aandringen. Wanneer ze contact met je hebben gemaakt krijg je, hun, een, krijg je een onheimisch gevoel. Duizelingen en voel je onaangename leegte. En ze hebben gitzwarte ogen, deze rockers. Spooky? Nou ja, ik had het liever op Halloween gepost, want het riekt naar een urban legend. Maar toch, wat vinden jullie? Zou het verhaal van kapitein Ortega toch wel eens waar kunnen zijn? Nou, de bron is een website aliensandufos.com Black Eyed Kids. En hij eh, plaatst het hele Engelstalige artikel. En hij heeft het eigenlijk in het eh, Nederlandstalige stukje al vertaald. En een bizar fenomeen. En ik, het, het, het, het, mooie eraan is dat ik dus ook wel eens iemand, die, heeft me ooit zo'n verhaal verteld, dat was op Sint Maarten, hier op het eiland, en die vertelde mij en ook een verhaal over kinderen met helemaal zwarte ogen. En ik dacht echt van ja, ja, whatever. Maar dat was vier jaar voor dit onderwerp. En toen las ik dit onderwerp in 2010. Toen dacht ik, what the fuck? En eh, ja, ik heb het natuurlijk niet met eigen ogen gezien. En dat maakt het dan wel alweer twijfelachtig. En daarom zeg ik dan ook van, eh, nou ja, mochten er mensen zijn met meer bewijs en meer informatie over deze Black-Eyed Kids, oftewel BEK's, plaats het dan. Want eh, het topic is deels nu leeggehaald, omdat eh, Roy een aantal van zijn comments gedelete heeft, jammer genoeg. Maar er staat nog genoeg interessants in. En nou ja, mocht je meer willen weten, kijk even in het topic Black-Eyed Kids, a.k.a. BEK's. En, en ja, dan stel ik voor dat we een muziekje gaan doen. En eh, ik heb wat klaarstaan. We gaan luisteren naar een nummer van The Royce En dat heet Yahoo. hier lekker met mijn koude biertje en mijn spliff op een zonnig eiland en ik zing mee. Oeh, met de Viceroys en Yahoo. ik voel me net een piraat, maar dan 400 jaar te laat. Welkom terug bij aflevering 62 van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet en het is vandaag 20 januari 2015, kwart voor acht in de avond. En eh, we gaan door naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Ja, ja, geheel in stijl. best wel zonde, maar waarom stierf Jezus? Ja, dat is een eh, topic dat uh, is alweer enige tijd oud. Om precies te zijn is dat van 4 februari 2013. En het is geschreven door Nert Miga. Nert Miga, ja, een QFF met niet heel erg veel posts. Maar hij schreef toen het volgende. Questions eh, ja, question everything. Ik vind het erg leuk om na te denken over dingen die mensen naar gewoon als waar aannemen zonder erover na te denken. Altijd als ik geloofsvragen stel aan christenen is hun enige domme antwoord, daarom heet het ook geloof. We geloven gewoon dat het zo is. Want zo staat het in de Bijbel. En de Bijbel is het woord van God. Als ze nou eens goed naar zichzelf zouden luisteren, totaal onlogisch en naïef natuurlijk. En daarbij heb ik dan nog geen antwoord gekregen op mijn vragen, omdat ze geen antwoorden hebben. En ik ben als kind in een Nederlands hervormde gemeente opgegroeid. Ik was de irritante puber op categorisatie die moeilijke vragen stelde over het hiernamaals en het waarom van de dingen beschreven in de Bijbel. Nog nooit een geloofwaardig antwoord gekregen van een dominee. Ik kan nergens antwoorden op vinden op vragen als... als de dagen in het scheppingsverhaal periodes waren van miljoenen jaren... wanneer eindigt dan de zevende rustdag? Waarom liet Jezus een van zijn beste vrienden Lazarus sterven... om vervolgens zijn goddelijkheid te tonen door hem na een week weer levend te maken en terug te halen uit de hemel. Omdat hij geïrriteerd was dat mensen zeiden dat hij dood was en zijn vriend had kunnen voorkomen. En hoe zit het met de ufo-verhalen in Ezekiel? Naar uh, mijn eh, oh, maar nu mijn belangrijkste vraag. En wie het weet mag het zeggen. Waarom is Jezus voor ons onze zonde gestorven? Vraagteken. Was God weer eens boos op de mensen en zou hij de aarde anders weer vernietigen? Vraagteken. En was de enige manier waarom hij het niet zou doen als Jezus zou sterven? Vraagteken. God was een gevreesd God in het Oude Testament. Misschien had hij een image change nodig of zo. Waarom heeft hij gekozen voor de periode van de Romeinse overheersing? Omdat de mensen toen nog goed gelovig waren en in tijden van onderdrukking ergens hoop uit wilden putten 2000 jaar later is het effect in elk geval wel een beetje weg als, aan het zakken. Jezus zei, niemand, van, eh, eh, niemand kan tot de vader komen door mij, dan door mij. Hoezo niet? Ik kan prima in God geloven zonder Jezus. Jezus is gestorven voor onze zonde. Of welk doel had het dan? God was en is toch een vergevende God. Dus waarom, nou ja, voordat ik nu ga klinken als een of andere EO-showhost, het hele verhaal gaat door. Het is best interessant wat zij heeft, er komen ook wat antwoorden op in filmpjes. En het was Kombi die opeens op 17 januari van dit jaar, en... Eh, iets plaatste. Eh, de Sacrifice Death Cult. Eh, met een filmpje. En, ik wil even een stukje uit het filmpje laten horen. Luister even mee. Jesus is the traveling fool. So I think many people were confused, thinking that I was calling Jesus a fool. And that's not what I'm saying, actually. I'm not saying that he's a dumb, stupid fool. That's not the point whatsoever. So, Jesus, being the character of nature, he starts his journey and his journey ends. It's just like the tarot cards. The tarot cards start from zero and then they end. And by the way, for those that might jump to conclusions or assumptions, um, <laughs> I do not use tarot cards and I'm not like a reader or nothing like that whatsoever. I, to me, they're just like anything else in the world that I study to, um, you know, just to broaden my knowledge and wisdom so that I can uh, solve things. So don't even try to attack me and say that I'm, you know, a pagan and I use or whatever. I use tarot cards, so you'd be completely wrong. I don't use that stuff whatsoever. So I'm gonna make this a fairly quick video. I'm not gonna go into you know 17 part series or nothing like this. This is just gonna be one video, and I'm just gonna try to quickly explain um, the story of Jesus, the jester fool. Okay, so let's get into this. So from ancient times, nature, the harvest, everything had what the ancients believe a spirit, that Mother Nature was a spirit herself or himself. Okay, so they saw that um, God, Mother Nature, was in the harvest and everything, so the spirit of nature throughout the seasons is where these anthropomorphic characters come from. They represent um, nature, whether it's springtime or um, wintertime. That's why you have the Jack in the Green, which would be springtime, and you have Jack Frost, which is the wintertime. In fact, we have the Jack O' Lantern, which is for Halloween, which is another anthropomorphic character for that particular time of the season, which is uh, Samhain, Samhain, which is Halloween. The anthropomorphism is combining the human quality with that of nature, which is the pumpkin. Nou, dit, dit filmpje gaat nog 10 minuten door. Wil je dat helemaal zien? Eh, dan moet je even kijken naar het filmpje Jesus the Jester Fool. the Sacrifice Death Cult. De combi plaatste dat op 17 eh, januari. En eh, daarom wat aandacht voor dat filmpje in deze 62e podcast. Eh, we gaan door naar het eh, volgende onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij. en met het volgende onderwerp wilde ik eigenlijk alleen maar een oud topic even afstoffen. En dat is het topic Permutter Nuls Klaagmuur. En, en dat is een, ja, een topic waarin je gewoon lekker kan klagen. En dat werd vroeger heel actief gedaan. Maar opeens hield het op. Dat topic is een beetje ondergesneeuwd of zo. En dat had ook altijd een soort knopje op de voorkant eh, van het oude QFF. En ja, dat vind ik geniaal. Maar eh, ja, dat is, er staan echt filmpjes in als deze. En die komt tegenwoordig heel erg veel voor op eh, Geen Stijl. En ik denk nog steeds dat ze hem hier vandaag gevist hebben. Luister Beledigen. Die, werd geplaatst op een mutter nul zelf. Beledigen. Ik moest daarin denken toen ik laatst een wat oudere man sprak. U kent ze wel. Hij, voelde zich de hele dag beledigd. Hij was de hele dag gekwetst. Hij was beledigd door zijn vrouw. S ochtends. Die vrouw die zei tegen hem, eh, ja, seksueel eh, bak je er niet zoveel meer van. Hij was beleerd door jonge mensen in de tram die hun zitplaats voor hem opstonden, afstonden. Ze stonden op en ze stonden die zitplaats af, omdat hij al zo oud was. Ja, maar zo oud ben ik toch niet. Gekwetst was deze man door zijn kinderen, die hun vader niet uitnodigden op een jongerendansvuis. En ik, ik, sprak die, ik, sprak die man, ik sprak die man in Artis en ik zei ja, dat hij wel erg gauw beledigd was. En hup, hij was weer beledigd. Ben ik gauw beledigd? Nou, ik ben helemaal niet gauw beledigd. Wat was er, wat was er, wat was er met deze man aan de hand? Was hij kwetsbaar of een aansteller? Zijn de mensen die zo gauw beledigd zijn wel zo zuiver op de graad? Of is er een steekje aan los? Deugen mensen die snel beledigd zijn, hè, deugen die eigenlijk wel? En ik zei, <laughs> ik zei om de man uit zijn tent te lokken, u lijkt mij een heel erg kwetsbaar man. En die man keek me voedend aan, die stompte mij. Hij was weer beledigd. En hij zei, weet u wel wie ik ben? Weet u wel wie ik ben? Ik ben een van de kopstukken uit de Nederlandse onderwereld. Ik heb momenteel 34 liquidaties op mijn naam staan en ik ben nog niet klaar. Want voortaan ga ik de mensen die mij beledigen gewoon uit de weg ruimen. En weet u wat ik toen dacht? Weet u wat ik toen dacht? De mensen die zich beledigd voelen, die moeten opgepakt worden. De snel beledigden, die zijn het grote gevaar voor de maatschappij. Niet de bevlogen Jami, oh die lieve Jami, die is geen gevaar. Zoals Pim Fortuyn of Theo van Gogh ook geen gevaar was. Maar de gekwetste, de gekwetste, de gemene gekwetste, die zijn het grote gevaar. Daar gaat de maatschappij aan kapot. En partijen, politieke partijen, die moeten niet opkomen voor de gekwetsten, voor die laffe, gemene gekwetsten. Maar die moeten opkomen voor degenen die hun mond open durven doen. Schrok u ook zo van Wouter Bos, die aan de kant van de zogenaamd gekwetste ging staan. Aan die, aan die vieze, gore, gore, gore kant van de gekwetste. Ik geloof niet in die oprechtheid van al die gekwetsten. Ik geloof er niks van zijn maar al te vaak hypocriete klootzakken, het is tuig van de richel. De gekwetsten moeten opgepakt worden en niet de bevlogen mensen die hun mond open durven doen. Ja, maar, ja, maar als, Wilders dan, als Wilders dan zegt dat de Koran verboden moet worden, dominee Gremdat, dan ben ik gekwetst. Ach zeg, dat lach je toch gewoon om. Maar dan ben je toch niet door gekwetst? Kom nou. Alles en iedereen wordt tegenwoordig zo serieus genomen. En als het zo doorgaat, hollen we op weg naar een maatschappij vol angst en middelmatigheid. Hou Nederland gezond en beledig waar je maar beledigen kunt. <laughs> Wat leuk hè, om bewust mensen te kwetsen. En goede mensen, die laten zich niet kwetsen. Als je geen, als je geen probleem hebt, dan, dan kan je niet gekwetst worden. En de klootzakken, hè, de gore klootzakken, de gekwetsten, die herken je meteen aan hun moord- en brandgeschreeuw. Ben ik weer beledigd? Begrijpt u me? Ik wens u een hele fijne voortzetting vol beledigingen. En een ja, bedankt dominee Gremdaad. Eh, bedankt mutter ook trouwens. Eh, dit, dit zijn de filmpjes... Eh, nou ja, dit is één voorbeeld van, van de vele voorbeelden in het eh, topic... Uh, Permutter Nuls Klaagmuur. En ik wilde eigenlijk met deze kleine bump in deze podcast ervoor zorgen dat dit eh, topic weer een beetje nieuw leven ingeblazen wordt. En eh, nou ja, vandaar. Dus bij deze. En eh, dan zeg ik, dan gaan we een muziekje doen. En dan gaan we daarna naar het volgende onderwerp. En wat voor muziekje? Ja, ik heb iets moois klaarstaan. We gaan luisteren naar de Train to Scaville. From The Ethiopians. <laughs> Train to Scarville van The Ethiopians. Hier op QFF Radio. Welkom terug bij podcast 62. Eh, Wij gaan door met het volgende onderwerp en daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij. dat is het eh, topic over de genootschap, eh, over het genootschap van de Zwarte Draak. En dat topic open ik op 22 eh, oktober 2011. Het genootschap van de Zwarte Draak, of ook wel het Amoerbroederschap, of Kokuri Kai, of de Black Dragon Society genoemd. Het was een vooraanstaande paramilitaire ultranationalistische Uyoku groepering in het Rijk van Japan. De Kai werd opgericht in 1901 door Ryohai Uchida, een lid van de Genisha, wiens lidmaatschap diende als model voor het oprichten van het genootschap van de Zwarte Draak. De groepsnaam kent zijn oorsprong dankzij de rivier de Amur, Heilong Yang, de Black Dragon eh, River. In het Japans heette Kokuru Yu Ko lezen het oorspronkelijke doel van het genootschap was het verdringen van het Russische gevaar uit Oost-Azië. Met name dankzij chantagepraktijken en andere criminele handelingen wist de organisatie in korte tijd een groot vermogen te vergaren om hiermee vervolgens steeds meer en meer macht op te eisen. Zowel de politiek als de burgers hadden te vrezen van het genootschap. Om hun positie in de politieke en eh, maatschappelijke samenleving te versterken, publiceerde het genootschap een aantal tijdschriften. De Kokuryu, Amour, tussen haakjes, en de Aya Jirun, het Aziatische hedendaagse kritiek vertaald. En dan was er ook nog de Kaiho, en dat betekende bevrijding en emancipatie. Dan had je ook nog de Tao Geppo, en dat is de het Oost-Aziatisch maandelijkse journaal. Het tijdschrift De Kaiho werd echter verboden vanwege de extremistische inhoud. De Toa Gepo was het tijdschrift van eh, nee, was het tijdschrift dat het blad eh, Kokuryu moest vervangen. Doordat het tijdschrift in het Chinees geschreven was, vond het gretig aftrek in Korea en in China. Daarnaast werd er ook een Aziatische recensie ge gepubliceerd in de Engelse taal. De bladen en tijdschriften stonden vol met advertenties van grote Japanse bedrijven, waaronder banken en handelshuizen. En mede dankzij deze advertenties, eh, advertenties kon het genootschap deze tijdschriften maken en verspreiden. De federale overheid van Japan richtte speciale opleidingscentra voor spionnen op om zo'n spionnen klaar te stomen voor de observatie van de Russische inlichtingendienst. Ze probeerden op deze manier druk te zetten op de Japanse beleidsmakers om zo een agressiever beleid ten opzichte van de Russen af te dwingen. Tijdens de Russisch-Japanse oorlog, de Japanse annexatie van Korea en de Siberische ingreep gebruikte het Japanse keizerlijke leger het netwerk van het genootschap van de Zwarte Draak, de Kokurikai, voor spionage, sabotage en moorden. Zo trainden leden van het genootschap van de Zwarte Draak onder andere de guerrilla-eenheden van meerdere belangrijke Chinese krijgsheren. Maar ook zorgde het genootschap voor de organisatie van bendes die samen met hun leider vaak lokale eh, samen met, hun leiders, tussen haakjes vaak lokale criminelen, vochten tegen de Russen. De Amour, geleide federale overheid voerde samen met het leger een succesvolle psychologische oorlogsvoering. Door het verspreiden van verkeerde informatie en het voeren van propaganda konden ze dit lang volhouden. Het genootschap ondersteunde ook de spion Akashi Mochir. Maar hij was geen lid van het genootschap. De banden met Akashi resulteerde uit gezamenlijke operationele activiteiten in China, Manchurië en Siberië. Ze hadden ook erg goede contacten met moslims in Centraal-Azië en allianties met verschillende boeddhistische secten in Azië. De leden van het genootschap, tussen haakjes daar haar echte vorm pas kreeg in de jaren 20 en 30, werden met regelmaat in het openbaar aangevallen vanwege hun links-liberale ideeën. Hoewel ze nooit echt een grote macht vormden in de Japanse politiek, kende het genootschap toch wel altijd invloedrijke leden die politiek actief waren. Nou, dit topic gaat nog even door. Er staat ook een video bij. Dat is een video van, eh, wel van die wacko ben, eh, ben, hoe heet hij weer? Ben, Benjamin Fulford. Maar die gaat een beetje door in waar dit eh, broederschap over, over gaat, mijns inziens. Eh, maar goed, daar mogen jullie zelf over oordelen. Jullie mogen zelf uh, topic gaan bekijken. Uh, topic over het genootschap van de Zwarte Draak. En ik ga de bumper van Mac erbij pakken en dan gaan we naar het volgende onderwerp. geoengineering en chemtrails. Oftewel geoengineering en chemtrails. Dat zijn die strepen in de lucht waarvan mensen denken dat ze over ons heen gesproeid worden. We hebben er al eens een hele aflevering... Uh, nou ja, bij Veronica hebben we er eens een keer eh, aandacht voor besteed, of aan besteed. We hebben er ook al in twee of drie andere podcasts eh, eens een keer over gehad. Chemtrails en geoengineering. Ik ben nog steeds niet overtuigd, om heel eerlijk te zijn. En er waren laatst ook weer wat van die gefotoshopte foto's van een kerel van het leger in een overal met een badge van een, een of andere chemtrail company van de US Air Force. Nou, dat was gefotoshopt. Dat werd gelukkig al snel gedebunked. En nu is er ook weer een foto. Die plaatste eh, Free Electron. En die zegt daarbij, oké, ik ben overtuigd. Er staat namelijk op een paneel van een vliegtuig een knopje. En er staat bij chemtrail, normal, en dan push to turn of off. En eh, ja, daaronder reageert Blackbox alweer. Die zegt, ik, ik, kan me niet voorstellen dat die knop op het power panel zit. Met andere woorden, die denkt ook dat het niet waar is. Wel of niet waar. En daarom even wat aandacht voor deze foto. En nou ja, gewoon even kort een klein bumpje voor... Uh, Key, of, nee, engineering en chemtrails. Ik wou zeggen Kio. Nee, <laughs> chemtrails en engineering Well, anyways, eh, we gaan naar het eh, volgende onderwerp alweer. Ja, want dit is gewoon even een kort klein bumpje om wat aandacht eh, hieraan te schenken. En de mensen die meer willen weten, kijk even naar het topic geoengineering en chemtrails op QFF. en dan pak ik de bumper van Mac er weer bij. dat is het eh, topic over JFK en John Fitzgerald Kennedy. Ehm, ik kom een video tegen, die heb ik gepost. En die video heet JFK to 9-11. Everything is a rich man's trick. Eh, die film die duurt 3 uur en 27 minuten. Dat is echt een lange zit, maar hij is wel de moeite van het kijken waard. En ik wil een klein stukje eruit laten horen. Eh, eigenlijk het begin, om mee te beginnen, Na ah, iets verder dan het begin. Ja, het is de verhaal. Laten we even luisteren. Western industrial capitalism which was still in its infancy, could cope with the demands of war production. In the world economic recession which followed, many feared these fledgling industries might vanish altogether as countries struggled with debt and war reparations. But actually, Western capitalism emerged from World War I in a far stronger state than it was in at the beginning. So, how could this be? The First World War taught the new class of international bankers and industrialists a very simple lesson war is good for business. Take, for instance, Remington. We tend to associate their name with typewriters, but actually, they made most of the rifles and handguns used during the Great War, and made a colossal fortune in the process. The banks, in their turn, lapped this up because it meant that defense contractors were having no trouble repaying the huge loans they had outstanding, and, best of all, the world's richest nations had had to borrow huge sums from the merchant bankers in the first place to finance the war the Americans and the British just as much as the Germans. And they would now be repaying these loans to the banks for decades to come at a steep rate of interest. For international merchant bankers, the Rothschilds in particular, the First World War had been a gift from heaven. And people watching this should ask themselves a simple question before passing judgment. Supposing you were in business during that war and the contract you had with the government to supply the troops with tin hats or boots or uniforms or gunpowder was netting you millions every year in profit. And then one day the war ended, and your money stopped completely. What do you think your attitude to war might be? That war was good for business was not the only lesson the ruling class has learned during this period. The Russian Revolution of 1917 terrified rich people all over the world. Watching Lenin and Trotsky taking over such a vast area of the globe the kings and queens of Europe's tiny sovereign states in particular became extremely nervous. The question on all their minds was supposing the communist success in Russia should inspire their own working class to rise in revolt. Many of the crowned heads of Europe, like England's George V, had been related to Tsar Nicholas, and the brutal execution of the Tsar and his family, particularly the bayoneting of his young daughters, sent a shockwave through the upper classes of every nation. Did a similar fate lie in store for the royal families of Holland, Sweden, Spain, and England? This question was lying heavily on the thoughts of the elite when the First World War ended in 1918, and it had the effect of focusing the minds of the new Illuminati bankers and industrialists on the question of what to do for best with a defeated and dilapidated Germany. The population wat voor. Behoud dus dan dat wij een paar keer de schuld krijgen in deze documentaire. Wij van de, de, de echte Illuminati krijgen echt een paar keer de schuld. Nee, het is een interessant verhaal. Het, het, is een, eh, het, duurt lang. Het, het gaat echt, eh, ze duiken terug in de geschiedenis en gaan zo helemaal door naar JFK en verder. En dan helemaal tot het einde, tot aan 9-11. En al, ja, ja, alles is volgens deze documentaire de schuld van. Een select groepje mensen, dat proberen ze eh, nou ja, uit te stippelen, duidelijk te maken. Interessant en daarom even wat aandacht ervoor. We hebben al vaker gesproken over het eh, JFK-topic. En dat gaan we ongetwijfeld ook nog wel eens doen. Maar dit was gewoon even een kort klein stukje aandacht. Voor de mensen die eh, die documentaire JFK to 9-11 Everything is a Rich Man's Trick willen zien. Eh, ja, ga even naar het JFK John Fitzgerald Kennedy topic op QFF. En dat kan ook via QFF Radio gemist als je deze podcast terugluistert. Doe even op het knopje van toon alle onderwerpen van deze podcast en dan krijg je alles te zien. Goed, eh, en dan gaan wij naar het eh, volgende onderwerp. En dan eh, pakken we de bumper van Mac weer voor. daar komt hij. Ja, dat is eh, het onderwerp Natural Law, The Real Law of Attraction. En eh, dat is een topic, dat is eh, door Toby geopend. En dat gaat over Mark Passio. En dat filmpje, daar wil ik een klein stukje uit laten horen. Ik kan ook wel even... hij, hij schrijft, Toby schrijft Overal raad ik deze, seminar, of, deze seminar aan. Vrijwel dagelijks wel aan iemand en zag zojuist in de shoutbox dat Arminius erover begon of er een topic was, cetera. Nou heb ik wel ooit in een eh, What on Earth is Happening topic gemaakt. Een linkje erbij. Maar tot mijn verbazing heb ik dit nog nooit gepost. Zelfs niet ergens in een topic. Schandalig. Dit is wat mensen moeten begrijpen. Dit is de sleutel tot elke deur van elke cel in de gevangenis. Verdient dan ook zijn eigen topic, zegt Toby. Het is een lange zit, pak een beet 8 uur en drie kwartier, opgedeeld in drie video's, maar spend your time wisely and pay attention. Spiritual currencies in return for some real man eye. En niet doorheen skippen vanaf seconde 1 tot de laatste seconde kijken. En anders gewoon niet kijken bij deze. Nou, ik, ik ga er niet doorheen skippen, maar ik ga er gewoon een heel klein stukje van eh, laten zien van die eerste video die hij plaatst. En dan gaan we even naar luisteren. Organizations. Luister even naar Mark Passio. Okay? What I call scientism. Not real science, but scientism. Science as set up by institutional bodies to be rigidly skeptical belief systems that blot out anything that could possibly say anything to the contrary of their pre-existing beliefs. I call that scientism. Okay and of course the New Age movement, which you could group that in with religion. It's just not. It's for those who don't fall into the religious mindset. This is an alternative religion proposed for them, and they call it the New Age movement. And I tell people, uh, please don't think uh, this is going to uh, concur with any of these belief systems, with any of these boxes for consciousness. This presentation is going to shatter these boxes. It is, it stands outside of all of these because these are limiters for perception and thought. They want to put, place everything in a box, say nothing outside of this box is fit for human consumption, so do, do not go there. And as a result, they act as a mind control influence. The other and biggest limiter of, um, of the per- human perceptions and the mind and ultimately of our behavior is money itself. If you want to talk about the biggest religion, if these, these other religions aren't big enough and powerful enough for you, there's the one that is the ultimate power in the world, the ultimate religion, the God of this world, if you will. Okay? So, what I'm basically saying here is if you're already in a mindset approaching the, uh, let's call it the um, uh, discovery of reality or the exploration of reality from any of these nou, En dit gaat dan dus acht uur en drie kwartier zo door over verschillende onderwerpen. En eh, voor de mensen die eh, hun interesse gewekt is, eh, ga even kijken in het topic Natural Law, The Real Law of Attraction en de video van Mark Pasio. En dus Natural Law Seminar. Ehm, dan gaan wij naar een muziekje en dan gaan we daarna naar het volgende onderwerp. En we gaan luisteren naar de Red Hot Chili Peppers. En dat is omdat het liedje 4 minuten en 44 seconden duurt, namelijk het nummer Give It Away. Tot zo mensen. van de Red Hot Chili Peppers hier op QFF Radio. Welkom terug bij de 62ste podcast alweer van de reguliere QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet en het is vandaag 20 januari 2015, 20 uur 20. Yeah! Mooi getimed. <clears throat> En we gaan door naar het volgende onderwerp. Daarvoor pak ik de bumper erbij. we're going to talk about the Westboro Baptist Church. La la la la la. Nee, we gaan het hebben over de Westboro Baptist Church. En dat zijn echt, dat is echt een club gestoorde sick motherfuckers. Echt, echt van die ongelofelijke christenhonden. En die willen homo's dood hebben. En het, is, nou ja, het was Arminius die postte het topic. En de Westboro, nee, Westboro Baptist Church, afgekort de WBC, is een controversiële Amerikaanse christelijke organisatie die haar hoofdkwartier heeft in Topeka, Kansas. De WBC is in 1955 opgericht door Fred Phelps, op, die is overleden in 2014. De organisatie komt vooral in het nieuws omdat men de gewoonte heeft om na rampen, ongelukken, moorden of aanslagen demonstraties te houden bij begrafenissen van de slachtoffers waarin het overlijden van betrokkenen bejubeld wordt. Inmiddels zijn er meer dan 39.000 van dergelijke demonstraties gehouden. De secte is ook in de Verenigde Staten zeer controversieel, zelfs bij streng tot zeer streng christelijke organisaties. Een bijnaam is The Most Hated Family of America, de meest gehate familie van Amerika. De achtergrond waarom deze kerk deze demonstratie, pickets, te zaakjes, houdt is de volgende. Men vindt homoseksualiteit een uiterste vorm van belediging van God. Ook het toestaan van homoseksualiteit en het homohuwelijk is volgens hen een belediging tegenover God. Via bijbelteksten probeert men dit te staven. En omdat er in veel landen ter wereld inderdaad gelijkheid tussen mensen is qua seksuele geaardheid en discriminatie verboden, zijn deze landen volgens de WBC doomed, oftewel verdoemd. Daarom teksten als America is doomed, Amerika is verdoemd. Ook landen als Zweden en Nederland moeten het ontgelden. Volgens de WBC is deze verdoemnis onomkeerbaar. Het enige wat men nog kan doen is de wraak van God verwachten. Elk ongeluk en elke ramp wordt door hen dus niet als toeval of als lot gezien, maar juist als een bewuste straf van God voor de liberale houding tegenover homoseksualiteit. Nou, het is behoorlijk ziek. Het gaat nog even verder. Er staan wat filmpjes in. En uh, een van die filmpjes, uh, die wil ik jullie even laten, uh, een stukje daarvan wil ik jullie even laten horen. Luister even mee. Shame to be an American. Ah, dit is het begin nog, de intro. Ik zal even na, een stukje verder. Dat is eh, een, documentaire die duurt 60 minuten via Dailymotion. Het, eh, die linkjes werken tegenwoordig. Mensen kunnen via Dailymotion, Live Liveleak, Facebook video en al die dingen. De dumper, dat kun je allemaal plaatsen op QFF. Gewoon de bron plaatsen naar... Eh. Maar luister even mee. Not one word falls to the ground. A little later, Shirley and I regrouped the Dit is Louis Theroux van de BBC. or so churchgoers live. So this is the, the center of the headquarters right here. We are, isn't it? You can call it that. I what would you call it? I'd call it my backyard. But it's also the backyards of all these other houses. Well, there's actually real lines of demarcation. It's just because we took the fences down, so it would be a nice place to raise all these children. You don't live communally with the other no, members of the church then? No, no, no. And where does Pastor Phelps, the big man, the patriarch, where does he live? He lives on that second floor. Oh, That's where the you understand in that building you've got the house part kind of to this side and you've got the church part to that side. Have you ever wondered whether you might be part of a cult? What exactly do you have to be to qualify as a cult? Well, basically, isn't it? Um, it's like a, a fringe religious group that exercises an inordinate amount of control over its membership you have to have certain other things also. Brainwashing or yes, yes, and, an occult leader, leader, a charismatic leader at the top, like maybe like Fred Phelps, your father could qualify. Look, hon, I don't care what all about all that nonsense. I'm telling you that we're the ones who are strictly adhering to the doctrines of faith of all the mainline religions. They're not. We are. So what else you got? To help her run the ministry, Shirley relies on her two eldest daughters, Megan and Becca. I don't see any posters of pop bands. Can we look in your closet? I guess you can. But you have quite a lot of clothes. Yeah, pretty much. Are there rules about what you can and can't wear? Modesty. Our parents don't have to tell us. We know what we can and can't wear. Ja, die kinderen zijn compleet gebrainwashed. Dat werd dan net ook tegengesproken. Maar die hele docu duurt een eh, uurtje. Die is echt wel eh, leuk om te kijken. Interessant. Ehm, dan is hier nog iets van een... Eh, dit is ook iets, dit is ook ja, een interview, ook een kort filmpje. Wil ik even een klein stukje van laten horen. Luister even mee. Ja, het geluid is druk. Laat maar, dan moet je zelf even kijken. Want als dat via die podcast gaat, gaat het niet. Dan heb je nog die, die kinderen, die, uh, die Kids Race to hate. Dat is een klein stukje, misschien zit het geluid oké, okay, dan kun je even een klein like stukje... father, like ja, son. luister even mee. That is certainly true of a little boy I met who's following in his father's footsteps, spreading the word of hate. Bo Drain of Topeka, Kansas is the very model of a cute, blonde seven year old and just full of energy. Pick it up and start the countdown. He, his six year old sister Faith, and I had a ball recently in their backyard. But some things Bo had to say were astonishing, especially coming from the mouth of a second grader. I don't think you'll uh, go to heaven. I think you'll go to hell. Who goes to hell? Gays, fags, um, lots, hundreds and hundreds of Jews. This hate is coming from Bo's family. They belong to the infamous Westboro Baptist Church. Westboro preaches that because our country tolerates homosexuality, abortion, and divorce, all Americans are going to hell. The children of Westboro learn this message early, accompanying their parents to daily demonstrations to spread the word that God hates anybody who's not in their church. God hates America and all of her military. Any abominable, disgraceful, filthy conduct that you think of to engage in, you do it and you're proud of it. Oh, wicked land. Kids even help picket funerals for fallen troops, where they actually thank God for the soldiers' deaths for defending America. Explain to me sometimes when uh, there are people from the military and they're coming back from battle, the church pickets there because uh, military people mostly do the nastiest stuff, and they let their um, kids be raped and stuff like that. Bo's dad, Steve Drain, stood off camera and coached his son during our interview. Remember what we always say that no God fearing man or woman would lift a finger fighting for a country of wash sin like this? Steve en Lucy Drain have four nou ja, dit, gaat nog minuten door. Dit is echt ziek. Dat kind is compleet gebrainwashed. Je moet het zelf maar even kijken. De Westboro Baptist Church. En dat is alweer genoeg aandacht voor die motherfucking gekkies uit Amerika. Ik zeg eh, bye bye Topeka. Als ik eh, daar ben, dan ga ik in ieder geval met een grote boog om de Westboro Baptist Church en de people van de Westboro Baptist Church heen. Goed, eh, we gaan naar het volgende onderwerp en daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. Ja, en het volgende onderwerp dat is een eh, televisieserie waarover Combi een topic aan heeft gemaakt. De fractie. En ik ga jullie alleen maar een promo laten luisteren. Hoe valt uw nieuwe fractie? Heel goed. Luister even. Per vandaag is bij ons Tim Snel. Erg blij met de sfeer en de open cultuur. En dan moet ik er maar op vertrouwen dat jij op het juiste moment weer op de rem trapt. Vertrouw jij er nou maar op dat je geen amateur hebt binnengehaald? Iets waar. Voorzitter, meningsverschillen worden meteen op tafel gegooid. Als jij iets vindt, dan kom je daarmee naar mij. En anders hou je mond. Sorry, goedemorgen. goedemorgen. Minister Dijsselbloem, hoe ziet u dit? Kijk, zo ben je dat. De politieke spelletjes en de macht. Vanavond de fractie. Nou, dat is een, eh, een eh, programma van de VPRO. Ehm, hij heeft een stukje tekst eronder geplaatst. Ehm, in de kerstverse VPRO-serie De Fractie vorige week maandag was er sprake van onteigening in Groningen. Een volksverhuizing zogezegd. Groningers werden op voorwaarde van de overheid uitgekocht om de gasbel te verlaten. Nou, bronnetje erbij naar eh, een linkje op geen stijl. Eh, de politieke realiteit is hard. Dat blijkt wel uit de nieuwe politieke dramaserie De Fractie op de VPRO. Eh, de tiendelige serie gaat over de bestaande politieke partij van de Vrijzinnige Partij Nederland, VPN. Terwijl fictie en actualiteit elkaar kruisen worden in de fractie continu politieke spelletjes gespeeld. Wat is er waar van de politieke werkelijkheid? De fictieve serie vanaf maandag op televisie vertelt actuele politieke thema's. De eerste aflevering van De Fractie. Tim Snel maakt in de Tweede Kamer een overstap naar de Vrijzinnige Partij Nederland, de VPN, en verhuist naar Den Haag. Tegelijkertijd steunt Maries Collet een kabinetsvoorstel voor de ontruiming van Noord-Groningen. In ruil hiervoor krijgt ze gratis kinderopvang, een verkiezingsbelofte van de VPN. Maar de ruil brengt consequenties met zich mee. Eh, nou, idee is van Femke Halsema en Gijs van de Westerlaken. Het politieke drama is gemaakt naar een idee van oud links politica Femke Halsema en Gijs van de Westerlaken. Rollen zijn er voor onder andere Tijn Dokter, Marie-Louise Steins, Mats Wittemans, Nadia Amin Kirsten, nee, eh, sorry, Kirsten Denkers en Mike Reus. Bijzonder aan de serie is dat de namen worden gebruikt van alle huidige leden van de Tweede Kamer. De fractie vanaf maandag 12 januari om 21 uur 15 op de VPRO, NPO 2. Um, ehm, nou ja, goed, dat, eh, vandaag uh, eh, posten kom je nog even bekijken nu het tweede deel van de fractie Timmers Nerveus voor zijn debat over de privatisering van ABN AMRO en de vermogensbelasting. Daar blijkt Jan andere ideeën over te hebben. 19 januari 2015. Ik ben benieuwd eh, wat er allemaal nog ja, meer voor gaat komen in deze serie. We houden het in de gaten, combi. Ehm, en we komen er vast nog wel een keertje op terug in een volgende podcast. En ehm, dan zeg ik, dan gaan we naar de bumper van Mac. En dan gaan we daarna naar het eh, volgende onderwerp. Het volgende onderwerp is het dossier Joris Demming. Ehm, daarvoor eigenlijk alleen maar een beetje korte eh, aandacht. Want ik vroeg me af wat het laatste nieuws was. Ik zie het laatste nieuws uh, eh, stamt in dat topic van woensdag 17 december. Ehm, de rechter zegt Joris Demming is een pedo. Um, de rechter heeft in de zaak Demming versus AD het AD in het gelijk gesteld. U weet wel, dat is die zaak die Demming op kosten van de staat heeft aangespannen. Omdat het AD hem ervan beschuldigde contacten met pedopoiers te hebben gehad in Turkije. Champagne op de redactievloer, al dus het AD in het AD. De belangrijkste alinea, de Rotterdamse rechtbank, vindt dat het AD zorgvuldig is geweest in haar publicaties. Auteur Koen Voskuil heeft de betrouwbaarheid van bronnen getoetst. Nou ja, bla bla, het gaat verder. Het AD heeft gewoon gelijk gekregen en... Eh, oeh, de sonar gaat hier af. Dat betekent dat de AIVD-duikboot eh, in de buurt is van eh, Sint Maarten. Oeh, ik moet het even in de gaten houden. Nee, oké, mijn oogjes eh, blijven geopend. Maar goed, Joris Demming dus. Ehm, ja, ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Hoe is het eigenlijk met de Miga Kat? Dat, dat is ook alweer even geleden dat we daar wat van hebben gehoord. Eens even kijken hoor, Migakat Kat. En dan even kijken wat zijn meest recente filmpjes zijn. Zes uur geleden. Even luisteren wat hij te vertellen heeft. Dit is Micha Koud voor uh, Klokluider Online. We staan hier eh, in Dublin voor het eh, Criminal Court of Justice. En, hij is in Dublin. We hebben gehad van de zaak van ja, wat ik gewoon noemen de Ierse Jasper S. Het was vanochtend heel groot in de Ierse kranten. Not voor de squeamish, niet voor de preutse mensen. Deze vrouw is dus op beestachtige wijze in mootjes gehakt. Uh, nou ja, hij is dus nu gewoon, ik begrijp het wel, even kort, eh, hij is gewoon reporter nu in het buitenland geworden, omdat hij in Nederland gewoon niet meer gepruimd wordt. Eh, ik ga toch eens een keer kijken of ik eh, contact met hem eh, op kan nemen. en dan, ja, ik bedoel, wacht, wacht even hoor. Hier is nog een stukje. Ik heel goed nieuws ook. Luister even. Nou, het gaat, gaat nu net door. Ik ga, ik, ga dus een toespraak houden op 27 januari bij de grote demonstratie van, op het Malieveld van Break the System. Oké. Ja, en dat wordt heel spannend, want dat gaat dus via Skype-verbinding. Oké. Dus dat is op zich wel superleuk. Dat is heel leuk. Echt, oh, ik had al zoiets van, ga je daarbij zijn dan? Ik denk, dat vind ik wel heel erg dapper. <laughs> ja, of heel erg stom natuurlijk. Nee, nee, nee, dit is veel leuker natuurlijk. Eh, op deze manier is het veel leuker. Ja. Want uh, eh, kan dus zeggen dat ik niet eh, mag, mag komen vanwege de terreur van Rutte en, en, Demming. Weet je wel? Ja, ja, ja. Dus dat is, maar dat is echt heel spannend, weet je wel. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Oh, dan gaan we even Ik hoor het wel. Het is allemaal niets veranderd met Micha. Ehm, goed, dat was even een korte update route het met Miga. gaat. Miga kat wel te verstaan. En dat eh, ging over het eh, topic Joris Demming, het dossier Oh, ja, oeh, zie je, ik noem de naam Demming en de sonar gaat gelijk weer af. Dat betekent dat de AIVD-duikboot De Walrus in de buurt is hier. Eh, goed, ehm, dat betekent dat we naar het volgende onderwerp gaan. Ja, dat gaan we dan zeker. En daarvoor pakken wij de bekende bumper van Mac. en dat volgende onderwerp gaat over de bizarre monumenten van Tito. U weet wel, die eh, man die in Joegoslavië vroeger met ijzeren hand regeerde. Hij hield het volk daar eh, prima bijeen. Ik ga even een passend eh, achtergrondmuziekje opzetten bij eh, dit topic. Dat topic dat is ooit geopend door Toxopeus en dat deed hij op maandag 31 december 2012. Hij schreef toen onlangs nog in de dump gepost, maar het leek mij toepasselijker om er een apart topic van te maken. Ten meer omdat deze beelden zeker ons QFF-lid Hekje F. Hekje aansprak. Gebouwd in de jaren 60 en 70 in opdracht van Josip Broz Tito dienden deze monumenten als nagedachtenis aan de partisanenstrijd in Joegoslavië. De partisanen van Tito voerden een partisanenstrijd tegen de nazi's in Wereldoorlog 2. Ze zijn ontworpen door de sculpturisten Dusan Zmanonja en Vojin Baki. Miodrak Sivojki, Jordan en Iska Grabul en zijn echt in de communistische tijdgeest van die periode bedacht. Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië staan ze er verlaten bij. Hieronder een kleine selectie van deze gigantische en bizarre sculpturen. Ja, ze zien eruit als dingen van een andere planeet. Ik meen het serieus, het zijn hele vage, vreemde monumenten die eh, Tito heeft op laten richten. Dan is er ook nog de Black Flame. Die eh, plaatste Black Box. Ook een monument voor Tito of van Tito. En nou ja, eh, er zijn zoveel meer. Toxopeus plaatste er nog een, de vuist van Tito. En die plaatste hij op zondag 18 januari. En toen dacht ik, bump, dit podcast is dus een podcast onderwerp. Dus daarom even kort wat aandacht voor eh, dit topic. De bizarre monumenten van Tito. Wil je daar meer over weten? Ga even kijken in het topic de bizarre monumenten van Tito op QFF. En dat betekent dat ik naar de bumper ga. En de bumper betekent eh, het volgende onderwerp in deze 62e QFF podcast op eh, dinsdag 20 januari 2015 om 20 uur 38. En de bumper die komt van Mac. En dat volgende onderwerp, dat is het eh, topic Randall's album covers. Dat is een topic dat staat echt vol met bizarre platenhoezen. En ik vond dat dat, eh, dat topic eigenlijk een klein bumpje verdiende en een beetje aandacht. In de hoop dat er meer QFF'ers zijn die in de toekomst, slash nabije toekomst, eh, ook mm, ja, bizarre ja, albumhoezen zullen gaan posten. Ik bedoel, het zijn er zijn echt heel veel die er al in staan. Maar er zijn er vast nog veel meer. Ik bedoel, eh, laten we eh, reëel zijn. Als je eh, gaat kijken naar alleen al de hoes waar, waar, ik een bizarre ontdekking in deed. Het, de hoes van Breakfast in America van Supertramp. Hm, daar heb ik het wel eens kort over gehad in een voorgaande podcast. Maar daar gaan we het nog wel eens een keertje over hebben. Eh, in ieder geval, maar ja, als je daar dan over uh, nagaan, eh, of na gaat denken, dan, ja, dan kan je niet, niet, niet anders zeggen dan dat, dat, dat sommige mensen gewoon een, een ja, soort mindflow hebben gehad toen ze bepaalde dingen hebben ontworpen. Waardoor het lijkt alsof ze een soort voorkennis hebben gehad over dingen. Nou ja, goed, van het topic over Randall's albumcovers. En dat zijn er echt heel veel. Gaat lekker doorbladeren. Het zijn negen pagina's. Het topic is al heel oud. Uh, en er staan heel veel mooie dingen in. En eh, nou ja, als jullie eh, dat willen doorbladeren, tik even in Randall's albumcovers of zoek even via QFF Radio gemist en dan naar de onderwerpen van podcast nummer 62. En dan gaan wij naar een muziekje. En dat vind ik wel mooi gepast van albumcovers naar muziek. En ik heb een heel mooi muziekje klaarstaan Namelijk een eh, muziekje van Supertramp. Namelijk Breakfast in America. En luister goed naar die tekst. En kijk dan naar de hoes van het album. Het liedje gaat gewoon over eh, terroristen die op vakantie gaan. En uh, kippers, dat is een eh, red herring. En we weten allemaal wat uh, red herring betekent. In Texas is iedereen miljonair. George W. Bush ook. Radio. Welkom terug bij de 62e podcast alweer. Er luisteren inmiddels 501 mensen en dat is eh, wel cool. Dat is echt tof. Bedankt dat jullie allemaal weer eh, luisteren. En eh, ja, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Ja, hoe anders ook zeg maar. Maar het is wel de laatste. onderwerp. Want, want dit is het laatste onderwerp, dus dat betekent automatisch dat de laatste keer was dat je deze 62e aflevering, de bumper van Mac, hoorde. En dat laatste onderwerp dat is eh, Blauwe Maandag of Blue Monday. En eh, mochten jullie trouwens, dat wil ik even nu benadrukken en zeggen, eh, dingen willen, zeg maar besproken willen zien in de 63 e podcast, plaats dan even in je comment of in een comment, desnoods alleen maar de regel, hekje, oftewel een hashtag, podcast 63 zonder spaties aan elkaar geschreven. Als je dat plaatst in een comment, dan bespreek ik dat comment of dat topic. Dus dan weet je dat alvast voor de volgende podcast. En dan gaan we het nu hebben over het volgende en dus ook het laatste onderwerp van deze 62ste podcast. Eh, alweer een blauwe maandag, oftewel een Blue Monday overleeft. Gisteren was er namelijk Blauwe Maandag, Blue Monday, Depri Maandag. Dat is een naam gegeven aan een datum voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. De vader van Blauwe Maandag is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een naar zijn zeggen wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de Blauwe Maandag, oftewel de maandag van de laatste volle week van januari, de dag is waarop de mensen, oftewel de meeste mensen, zich treurig, neerslachtig of weermoedig voelen. Of weemoedig moet ik zeggen. Neem me niet kwalijk. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Arnal werd in academische kringen overladen met kritiek. Maar desondanks wijden vele grote kranten en andere media jaarlijks kritiekloos aandacht aan het fenomeen Blue Monday. De formule. Volgens een persbericht van de Britse Mental Health Foundation is Arnals formule. Ehm, nou ja, het weer, W, dat is dus D, oftewel dept, minus de kleine d, nog een keer dept, keer de tijd, the time since Christmas, ja, triples the quality, oftewel the time since failing our New Year's resolutions. En dat deel je dan door M, de low motivational levels, en NA. Dat doe je, de, de N vermenigvuldigd met NA en dat is de low motivational levels. Nou goed, die formule, daar komt dan uit. Hierin is W een maat voor het weer, D voor de schulden, de kleine D voor het maandelijkse salaris, de grote T voor hoe lang geleden het kerst was. De Q staat voor q nee, eh, voor hoe goed men nog de goede voornemens volhoudt. M voor het motivatieniveau en N voor het gevoel om actie te ondernemen. Er wordt niet aangegeven wat de eenheden van de variabelen zijn. Kritiek. De verschillende media beschuldigen Arnal, die op het moment van publicatie werkzaam was bij de Universiteit van Cardiff, ervan zijn naam aan de formule verkocht te hebben. Volgens onder andere The Guardian was het hele persbericht, inclusief de formule, al geschreven door een PR-bureau in opdracht van Sky Travel. Om eh, om, geloofwaardigheid aan het bericht te hangen, boden ze verschillende academici geld aan om hun naam aan de formule te verbinden. Korte tijd later distancieerde de Universiteit van Cardiff zich in de Britse media van Arnal. Ook inhoudelijk krijgt het bericht veel kritiek. Zo ontbreekt elke verklaring voor hoe de formule is samengesteld en meet de formule niet de eenheid tijd Arnal heeft ook andere formules gepubliceerd, onder andere voor de gelukkigste dag van het jaar. En om te berekenen hoe leuk een weekendje weg is. Ook deze formules missen elke wetenschappelijke en logische basis. Zo is, volgens Arnal, een weekendje weg het leukst als je niet gaat. Nou, de data voor blauwe maandagen voor de toekomst na 2015. In 2016 is het op 25 januari in 2017 23 januari. Dan weten jullie dat alvast. Ehm, nou ja, de, bron daarvan, van het hele verhaal was Wikipedia. Nou, eh, interessante materie. Eh, er zijn wel wat filmpjes over te vinden. Maar je hebt ook nog het gezegde blauwe maandag. En waar komt dat gezegde blauwe maandag vandaan? ik bedoel, eh, ja, Blauw Maandag, Blue Monday. Nou, blauw had vroeger ook de figuurlijke betekenis, onbetekenend of nietig, van weinig waarde ook wel. Een blauwe maandag betekende dus oorspronkelijk vermoedelijk een maandag van geen betekenis. F.A. Stoet vermeldt dat van een blauwe maandag het gezegde alle blauwe maandagen werd afgeleid. Dit kreeg de betekenis bij de minste gelegenheid elk ogenblik met korte tussenpozen. Vandaar kreeg volgens hem ook een blauwe maandag de betekenis een korte poos. Het woordenboek der Nederlandse taal ziet een andere betekenisontwikkeling. Een blauwe maandag betekende een korte periode waarin men niet hoefde te werken en ging vervolgens ook in het algemeen korte periode betekenen tekenen. Nou, daar is nog een heel stukje meer tekst over. Er hoort ook een prachtig liedje bij. Het staat ook in de topic van New Order, Blue Monday. Um, daarna plaatste Blackbox ook nog een liedje van de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Nou goed, dat was haar aandacht voor de topic over Blue Monday, of terwijl Blauwe Maandag. Mochten jullie daar meer over weten of een aanvulling hebben, plaats het dan alsjeblieft in de topic over Blauwe Maandag of Blue Monday. Terug te vinden ook via de QFF Radio gemisknop bovenaan de website van QFF te bereiken via www.quovataverroend.com of via www.qff.nu en ook te bereiken via quovataverroend.org en nou ja, zo nog eh, via bafomet.nl en ja, zo zijn er nog wel wat URL's te vinden hoe je bij QFF terechtkomt. Um, ja, dat was het voor eh, deze dinsdag 20 januari 2015. We hebben alle onderwerpen besproken. En dat betekent dat we naar onze vaste ja, eindtune gaan. dat betekent we beginnen met eh, Everybody's Free to Wear Sunscreen van Quentin Tarver. En daarna eh, It Could Happen to You van Miles Davis en his quintet. En mijn naam is met Bedankt voor het luisteren. Mensen, het zijn er nu 509. Hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Tot podcast nummer 63. Dat kan morgen zijn, maar ook volgende week. We zien het wel. Geniet van de muziek. En hierna komt uh, geen podcast uh, van gisteren of ingisteren. Hierna gaat de stream uit. Want ik eh, moet mijn computer nog even voor andere doeleinden gebruiken. Bye bye. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me. In 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. You never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.